7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering wil dat asielzoekers aan de Mexicaanse grens... geen asiel meer kunnen aanvragen... als ze op weg naar de VS al in een ander land zijn geweest. De maatregel die morgen al moet ingaan... zou betekenen dat migranten uit Centraal-Amerikaanse landen... als Guatemala en Honduras... geen verblijfsvergunning meer kunnen aanvragen. Ze proberen vrijwel altijd over land via Mexico de VS binnen te komen... Waarschijnlijk maken tegenstanders van Trumps migratiebeleid bezwaar tegen de maatregel... omdat die in strijd zou zijn met de Amerikaanse wet. Bij huiszoekingen in Noord-Italië heeft de politie bij rechtsextremisten een wapenarsenaal gevonden. Er werden een raket, automatische wapens, pistolen, 30 jachtgeweren, bajonetten en munitie aangetroffen. Er zijn drie mensen aangehouden. Een van hen stond volgens de politie in 2001 op de kieslijst van een extreemrechtse partij. Italiaanse media melden dat het onderzoek zich richt op Italianen... die tegen pro-Russische opstandelingen zouden hebben gevochten in Oost-Oekraïne. De politie spreekt van een van de grootste wapenvondsten ooit. Privacy-experts waarschuwen voor de populaire Face-app... die mensen op foto's veroudert. Die app is ontwikkeld door een Russisch bedrijf. Gebruikers worden daardoor niet beschermd door Europese wetgeving. Foto's die met de app worden gedeeld belanden in een database... samen met het e-mailadres en cookies van de gebruiker. Privacywaakhond Bits of Freedom raadt af om de app te gebruiken... en adviseert om hem te verwijderen. Bij een ongeluk in een pretpark in India zijn twee doden gevallen. Zeker 29 anderen raakten gewond. Ze zaten in een attractie, een soort reuzenschommel... waarvan één deel tijdens de rit afbrak. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk.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 Everybody's showing up. Ooh, yeah, it's gotta be the whole town. Got a parking lot full of trucks. Oh, so I know I'm in a party crowd. It's only eight and the speakers are banging Yeah, this place is already lit Good thing I decided to roll up tonight This is one that I don't wanna miss It feels like a party It feels like a damn good time to me A bunch of country girls and back row boys All here to drink and sing So go on, pour me something cold Cause we ain't to leave Feels like a party feels like a party to me Make you wanna get your hands. Cash en Feels Like a Party. En wij maken er nog een feestje van. We zijn nog lang niet weg. Wij blijven voorlopig nog wel even bij je. We gaan verder met de zangeres uit Odessa, Texas. In 2017 kwam haar debuutalbum Cowboys Like That uit. Dit is Alyssa, Michaela en The Heartbreak Fake. You can't see me crying if I'm swimming in the ocean huh Bible we read of the river that runs by the throne we are told. We will drink all the life-giving waters, and there we shall never go. old. In heaven we'll never go. old. In heaven we'll never go. old. We will live in that city Will Never Grow Old. Dat waren Ralph Stanley en de Clinch Mountain Boys. En Ralph richtte samen met zijn broer Carter ooit deze band op. Maar op dit nummer hoor je ook nog Ricky Skaggs en Keith Whitley voorbij komen. We gaan verder met de spiegelplaat. In 1977 zette Jimmy Buffett dit nummer voor het eerst op de plaat. In 2013 kwam er een album uit dat heette Sammy Hagger and Friends. En Sammy Hagger. voor degene die dat niet weten, was de opvolger van David Lee Roth bij Van Helen. Maar Sammy Hagar heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken... dat countrymuziek ook een hele grote favoriet bij hem was. Hij heeft dus dit nummer samen met Toby Keith opnieuw uitgebracht. Dus je gaat twee keer luisteren naar een versie van Margaritaville. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Nibbling on sponge cake Watching the sun bake All of those tourists covered with oil my six string on my front porch swing.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 We never should have happened. How did it get so far? Hopeless in the first place. toch aardig hoor dat je dat zegt. How wonderful you are. Dat waren de Young River en Dancing in the Headlights, hun laatste single. In 1983 zetten de Forrester Sisters That's What You Do When You're In Love op de plaat. De zusjes Kathy, Christy, June en Kim kregen in 1986 zelfs nog een ACM Award voor Top Vocal Group. Dus uh, eh, country van de bovenste plank. Well, the doors unlocked and the lights still on and the covers turned down on the bed and you don't say that you're sorry anymore, cause honey, I believe what you said. If there's anybody perfect, well, I ain't seen them yet, and we all gotta learn to forgive and forget. That's what you do when you're in love, and love, that's what you do when you're in love. Well, he called me up to tell me that he wasn't coming home. His guilt was too heavy and his pride too strong. He had a lot to drink and he did me wrong. Cause he didn't sleep alone last night. He said the other one couldn't hold a light to me, that she made him feel young, kinda wild and free. He called home with his guilty plea, cause he knew he hadn't done me right. He expected me to cry. expected there'd be hell to pay. When a man gets lonely, sometimes he'll play. And last night I was a lonely man. I said, I know that you think I'm being kind and sweet, but loneliness can be a two-way street. Many times I've had to fight the urge to cheat. I'm just saying that I understand. As he stood there thinking about the words I said, I think he began to see. Cause honey, I believe what you said If there's anybody perfect, well, I ain't seen them yet And we all gotta learn to forgive and forget That's what you do when you're in love And love, that's what you do when you're in love Ja, dat klinkt toch lekker, hè? Country uit de jaren 80. The Forrester Sisters and That's What You Do When You're In Love. Hey, Astrid, je hebt een... Uh... E-mail! Via info.nashvilleradio.nl kregen wij ook muziek toegestuurd van Danny McMahon uit Engeland. Sinds Letter to Me van Brad Paisley is Danny een grote fan van countrymuziek en zijn grote voorbeelden zijn Thomas Red, Brad Young en Chase Bryan. In Engeland heeft hij een aantal country awards op zijn naam staan, dus het wordt tijd dat we in Nederland ook eens wat aandacht aan deze jongen gaan besteden. We doen het wat rustiger aan met Boys Cry To. He's falling to Nashville Country Radio, your weekly dose of country. Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Ah, wanna be double. Sleeping single in a double. sorry. Cause drinking doubles alone don't make it a party. Another sleepless night, and it's the same old story. will be 1978. Barbara Mandrell en Sleeping Single in a Double Bed. Het is heel erg eenzaam, maar je hebt dan wel de ruimte. Zo moet je het ook maar zien. Erin Endelin is een zangeres waar ik je mee wil laten kennismaken. Ze komt uit Conway, Arkansas. En voordat zij solo begon, heeft zij onder andere geschreven... voor artiesten zoals een Luke Bryan, Alan Jackson en Lee Ann Womack. Ze maakt lekkere good old country classic muziek. Hier is I Can Be A Whiskey. try. I can be your whiskey, I can be your cigarette. I can drown the memory that you're trying. thing you know, old Jed's a millionaire. Ken folks said, Jed, move away from there. He said, California is the place you ought to be. So he loaded up the truck and they moved to Beverly Hills, that is. Swimming pools, movie stars time to say goodbye to Jed and all his kin. They would like to thank you folks for kindly dropping in. You're all invited back again to this locality to have a heap and helping of their hospitality. Beverly Hillbillies, that's what they call them now. Nice folks. You all come back Yeah? uit 1962 Lester Flat en Earl Scruggs with the Foggy Mountain Boys and the Ballad of Jet Clampett. En dit was de begintune van de serie The Beverly Hillbillies... die in de jaren 60 heel erg succesvol was in Amerika... en volgens mij zelfs nog in de jaren 70 herhaald is in Nederland op de televisie. We gaan verder met de zangeres die een e-mail stuurde naar info.nashvilleradio.nl. Haar naam is Beth Keeping en ze komt uit Woking, Engeland. En dit is Strangers in the Same City. this. You go your way, I'll go mine. But what if we both turn the same way at the same time? No use in making small talk about things we used to know. For all the time that we've put in, there's nothing left City die we via info.nashforradio.nl binnenkregen. Heb je nu zelf een country, bluegrass of Americana single die je graag onder onze aandacht wil brengen? Stuur hem dan gewoon op info.nashvilleradio.nl. Wij gaan er naar luisteren en wie weet hoor je hem in een van onze volgende shows terug. We gaan we nu verder met Spotlight album. De laatste twee nummers ga je horen van het album Spitfire. Het elfde album die in 2013 werd uitgebracht van Lee and Rhymes. Achter elkaar hoor je Battle en Just a girl like you. Dit is het Nashville Spotlight Album. My heart is like a bottle with the world inside. I couldn't fit more happy in it if I tried. I look at all the love this thing can oh, hold. But it's like a battle with the world inside I couldn't fit more happy in it if I tried You love me, that must be why. Oh, my heart is like a bottle with the world inside twee nummers van Spitfire van Lee en Rhymes, het Spotlight album. Het zit er weer op. We zijn weer klaar voor deze week, maar niet getreurd. Volgende week zijn we natuurlijk weer bij je.